Mark Hokker met het NOS-journaal. Een vliegtuig van de verdwenen, dat melden Russische media zojuist. Het toestel, een Tupolev 154, zou tussen de 70 en 100 mensen aan boord hebben. Het vliegtuig zou naar Syrië vliegen. Paus Franciscus heeft tijdens de kerstdienst in het Vaticaan aandacht gevraagd... voor het lijden van kinderen, vluchtelingen en slachtoffers van bombardementen op Syrische steden... Volgens de paus is kerstmis gegijzeld door materialisme. De veiligheidsmaatregelen in en om de Sint-Pieter waren extra streng. Later vandaag om 12 uur zal de paus zijn traditionele kerstboodschap uitspreken. In Zevenaar zijn bij een brand op een industrieterrein vier mensen licht gewond geraakt. Het zijn twee agenten en twee bewoners die rook hebben ingeademd. De rook van de brand leidde op de nabijgelegen snelweg A12 tot een ongeluk waarbij vier auto's betrokken waren. Een van de automobilisten schrok van de dichte rook en trapte op de rem andere auto's botsten vervolgens op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. In de Zuid-Duitse stad Augsburg moeten in verband met de ontmanteling van een zware bom 54.000 mensen hun huis uit. De 1,8 ton zware bom uit de Tweede Wereldoorlog ligt in het centrum van de stad en werd dinsdag ontdekt bij graafwerkzaamheden. Om 10 uur moet iedereen weg zijn. Het is de grootste evacuatie in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Rode Kruis noemt de opbrengst van de inzamelingsactie Serious Request een fantastisch bedrag. Met ruim 8,5 miljoen euro kunnen volgens directeur Gijs de Vries veel kinderen worden geholpen. De Rode Kruisdirecteur noemde het mooi door, dat door de actie van het zieke jongetje Tijn een gevoel van saamhorigheid is ontstaan. De nagellakactie van Tijn bracht ruim 2,5 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en druilerig. Het wordt vanmiddag 11 tot 13 graden bij een stevige zuidwestenwind. Morgen op tweede kerstdag in de ochtend regen, in de middag breekt de zon door en het wordt dan een graad of 7.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 Toen dacht ik, dan maar een herder, dan sta ik wel wat achteraan. Maar dan schuif ik naar voren steeds verder, tot ik naast Marlijn kom te staan. Ook herder mocht ik niet spelen. stuur jullie allemaal fijne dagen.